Dagen en een voorspoedige start. Kirsten Klomp met het en Spaanse premier Rajoy wil proberen om een coalitieregering te vormen. Volgens hem heeft Spanje de stabiliteit nodig die de afgelopen jaren is ingezet. Ook wil hij de economische hervormingen doorzetten. De partij van Rajoy verloor flink bij de parlementsverkiezingen en raakte zijn meerderheid kwijt. Het zou voor het eerst zijn dat Spanje een coalitieregering krijgt. In Brussel zijn gisteravond twee broers opgepakt na huiszoekingen in verband met de aanslagen in Parijs vorige maand. Speciale eenheden vielen een huis binnen in het centrum van de stad. De buurt werd afgezet en mensen in de straat moesten hun huis uit. Volgens de WRT volgde de politieactie na een analyse van de telefoongegevens van de terroristen van de aanslagen in Parijs. Vlak voor hun daad zouden ze met mensen in België hebben gebeld. Of het om de twee opgepakte broers gaat is niet bekend. Bij een schietpartij in de Duitse stad Bayreuth in de deelstaat Beieren zijn drie mensen om het leven gekomen. Eén iemand raakte zwaar gewond. De lichamen van de slachtoffers lagen naast een aantal geparkeerde auto's. In de buurt vonden agenten ook een vuurwapen. Over de achtergrond van de schietpartij is nog veel onduidelijk. Volgens een lokale krant ligt de oorzaak in de relatiesfeer. Grote steden kopen massaal grijze, niet duurzame stroom in, blijkt uit de rondgang van het AD. En dat terwijl de steden als ambitie hebben duurzaam te zijn. Gemeenten beloofden onlangs hun stroom vanaf dit jaar duurzaam in te kopen, maar in de praktijk kiezen ze vaak voor de laagste prijs. Zo gaan E.ON en GDF Suez de komende jaren stroom leveren aan Rotterdam, Tilburg, Zwolle en Den Bosch. Ook de provincies Utrecht en Overijssel kiezen voor deze stroom, die volgens de krant wordt opgewekt met kolen kolencentrales. Het weer bewolkt met kans op wat regen.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 jullie allemaal...